Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De kinderen die gisteren dood werden gevonden na een brand in Dortmund zijn door geweld om het leven gebracht. Dat heeft de politie bekendgemaakt. In de flat kwamen een jongen van vier en zijn twaalfjarige zus om het leven. Een tienjarige broer raakte gewond en overleed in het ziekenhuis. De kinderen woonden samen met hun vader in de flat. Hij was op het moment van de brand niet thuis. De politie wil alleen kwijt dat hij geen verdachte is en psychische hulp krijgt. De moeder van de kinderen overleed jaren geleden. In Rotterdam mogen de geëvacueerde bewoners van een anti waar asbest was gevonden terug naar huis. Volgens de woningcorporatie zijn er geen waarden gemeten die duiden op een gevaar voor de gezondheid. In een van de woningen in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet werd woensdag asbest ontdekt. De tientallen bewoners van het anti moesten hun huis uit en noodgedwongen de nacht doorbrengen bij bekenden of in een sporthal. Na de ontruiming werden de woningen gelucht en schoongemaakt. Volgens de woningcorporatie blijkt uit de laatste metingen dat er geen asbestdeeltjes in de lucht hangen. De Spaanse premier Rajoy heeft voor tientallen miljarden euro's aan nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Vorige maand kwam hij met een bezuinigingspakket van 65 miljard euro voor de komende 2,5 jaar. In zijn nieuwe plannen is sprake van 102 miljard euro. Rajoy wil de bezuinigingen onder meer realiseren door de omzetbelasting te verhogen. Ook wil hij extra korten op de publieke sector. Rajoy sloot vandaag voor het eerst niet uit dat zijn land moet aankloppen bij het Europese noodfonds. Hij zei dat hij alle opties onderzoekt, omdat het steeds duurder wordt om geld te lenen. Het weer, vannacht enkele buien en een graad of 13. Ochtends op de meeste plaatsen droog, maar in het westen kans op een bui.